Bij het CDA moet er na het opstappen van Jan-Peter Balken en een fractievoorzitter worden gekozen. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveld is dat niet alleen een zaak van de fractie, maar ook van de partijtop. Of ze zelf kandidaat is wilden ze niet zeggen. Balkenende treedt terug als leider van het CDA en wil ook niet in de nieuwe Tweede Kamer. Zijn partij werd bijna gehalveerd en boekte met 21 zetels het slechtste resultaat ooit. De VVD werd de grootste partij met 31 zetels, één meer dan de PvdA. De PVV boekte de grootste winst en steeg van 9 naar 24 zetels. Welke coalitie er kan worden gevormd is nog onduidelijk. VNO-voorzitter Wientjes is verbijsterd door de uitslag van de verkiezingen. Het verbaast hem dat de VVD als grootste partij maar 20% van de kiezers achter zich wist te krijgen. Voor de regeerbaarheid van het land is het een absoluut nare uitslag, aldus Wientjes. Hij vindt dat Rutte en Cohen samen zouden moeten praten over een mogelijke coalitie. FNV-voorzitter Jongerius waarschuwt dat het economisch herstel niet in gevaar moet worden gebracht door te drastische ingrepen. In Schijndel woedt een grote uitslaande brand in de Boerenbond. Het pand met artikelen op het gebied van buitenleven en dieren ligt in het centrum van de Brabantse plaats. Omdat op het terrein van de Boerenbond ook vuurwerk ligt opgeslagen is de omgeving afgezet. In een straal van 100 meter moesten mensen hun huis uit. Johan Cruijff heeft de Order of Merit gekregen van de FIFA. Het is de hoogste onderscheiding van de internationale voetbalorganisatie. Cruijff kreeg hem voor de maatschappelijke verdiensten van zijn Johan Cruijff Foundation. Onder de zeven anderen die de prijs kregen in Johannesburg is ook oud-president Thabo Mbeki van Zuid-Afrika. Het weer. Van tijd tot tijd regen en nauwelijks zon. Het wordt van 18 graden op Texel tot 27 in Limburg. Later op de dag ontstaan lokaal stevige buien met onweer.